het aantal ziekmeldingen met 200 tot 300 procent. Volgens het hoofd van de beveiligingsorganisatie op de luchthavens... kunnen die vele ziekmeldingen gevolgen hebben voor de veiligheid... en de wachttijden op de vliegvelden. De shutdown begon een paar dagen voor kerst... toen president Trump en de Democraten het niet eens konden worden over de bouw van een muur langs de grens met Mexico. Later vandaag wordt er een nieuwe poging gedaan om de politieke impasse te doorbreken. Het aantal migranten dat illegaal Europa binnenkomt... is in de afgelopen vijf jaar niet eerder zo laag geweest. Volgens het Europese grensbewakingsagentschap Frontex... ging het het afgelopen jaar om zo'n 150.000 illegale grensoverschrijdingen. Dat is een kwart minder dan in 2017. Vergeleken met 2015, het piekjaar van de migratiecrisis... daalde het, illegale, eh, daalde het aantal illegale migranten met ruim 90 procent. Migranten kiezen steeds minder vaak voor Italië om Europa binnen te komen. De populairste route gaat nu via Spanje. Bij een brand in een escape room in het noorden van Polen... zijn vijf meisjes van 15 om het leven gekomen. Een man van 25 ligt met brandwonden in het ziekenhuis. Uit een escape room moeten deelnemers door middel van puzzels... en moeilijke opdrachten zien te ontsnappen. Burgemeester Don Bijl van Purmerend heeft na bijna 50 jaar zijn lidmaatschap van de VVD beëindigd. In zijn opzegbrief schrijft hij dat hij dat uit onvrede doet met de koers van de partij. Hij vindt dat een visie op de samenleving ontbreekt, zowel bij de regering als bij premier Rutte. Ook vindt hij dat de VVD geen oog meer heeft voor kwetsbare mensen. Eind november zegde ook de burgemeester van Assen zijn VVD-lidmaatschap op. Het weer, het is overwegend bewolkt en het is een graad of 6. Later vandaag kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur loopt dan op tot een graad of 8.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 I don't want to lose you. Times are hard. Well, my spirits are weak. Oh, yeah. Everything seems to be going wrong outlook's bleak. Oh, yeah. You know I fool around, oh, <laughs> yeah. playing the field. That's when I find.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 Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Can't swim so I took a boat To an island so remote Only Johnny Depp has ever been to Can't blow. ZFM wenst je fijne dagen. together stuur jullie allemaal fijne dagen en...